Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Het Russische legerconvooi dat ten noorden van Kiev rijdt... is veel langer dan eerst werd gedacht. Dat zegt een Amerikaans technologiebedrijf op basis van satellietfoto's. De stoet zou meer dan 60 kilometer lang zijn... terwijl eerder werd uitgegaan van ruim 27 kilometer. Het konvooi bestaat uit onder meer tanks, gepantserde voertuigen en artillerie. De voertuigen zouden langzaam richting Kiev rijden. Van de naar schatting 160.000 Russische militairen die zich hadden verzameld rond Oekraïne... is nu bijna driekwart de grens gepasseerd, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Algerije staat klaar om extra gas te leveren aan de Europese Unie. Volgens de baas van het staatsgasbedrijf kan Algerije uit eigen voorraden putten... als Rusland de gaskraan dicht zou draaien. Groenlinksleider leider Klaver pleitte gisteren in een Kamerdebat voor een boycott van Russisch gas. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet dit in Europees verband gebeuren... en gaat hij dat bespreken met andere lidstaten. Hij denkt dat landen als Duitsland en Italië hier meer last van zouden hebben dan Nederland... omdat die afhankelijker zijn van Russisch gas. Facebook en Instagram gaan het voor gebruikers in de Europese Unie moeilijker maken om toegang te krijgen tot Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Moederbedrijf Meta heeft dit besloten vanwege de toenemende druk vanuit de EU om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. En in het Limburgse Horst is gisteravond tijdens een carnavalsfeest een man van 21 doodgestoken. Hulpverleners vonden het slachtoffer zwaar gewond op straat. Hij overleed kort daarna. Direct na het incident sloten cafés en hun deuren en werd de muziek gestopt. Volgens de politie hebben veel mensen gezien wat er is gebeurd. Een paar uur later is er iemand opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de man is neergestoken. Het weer, het is bewolkt, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het oosten kan het een graadje vriezen.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh, oh. nothing here was broken or wasted. Oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change.